Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger meldt dat nog eens vier gegijzelden... die werden vastgehouden door Hamas, zijn overleden. Het zijn drie mannen van boven de 80 jaar. Vierde slachtoffer is een jongere man. Volgens het leger kwamen ze om in Gan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook. De doodsoorzaak is niet bekend. Er zouden nu ongeveer nog 130 mensen door Hamas worden vastgehouden. In de VS is de strafzaak tegen Hunter Biden begonnen. De zaak draait om het mogelijk liegen bij de aanvraag van een wapen. Het is de eerste keer dat er een strafzaak is tegen het kind van een zittende Amerikaanse president. De zoon van Joe Biden wordt beschuldigd van drie misdaden. Liegen tegen een wapenhandelaar, valsheid in geschriften bij aanvraag van een wapen... en het illegaal bezit van een wapen. Kylian Mbappé gaat naar Real Madrid. De 25-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain heeft een contract voor vijf seizoenen getekend. Vorige maand werd bekend dat Mbappé zijn contract in Parijs niet verder ging verlengen. Sindsdien was het wachten op een akkoord met Real. Want ja, die club heeft zaterdag voor de 15e keer de Champions League gewonnen. En Justin Timberlake moest even ingrijpen. Tijdens zijn concert in Texas zag hij dat er iets niet helemaal goed ging in het publiek. En dus vroeg hij of de zaallichten even aankonden. Sorry everybody, one second, one second. We need some assistance right here about five rows back. Thank you. Make, make some noise for the event staff here. I then back there very quickly. Ja, hij dankte daar de hulpverlening die snel in actie kwam. De fan werd meegenomen en een ooggetuige vertelt tegen entertainment site TMZ... dat de fan later weer in goede staat terug de zaal in kon. Dan nog het weer.